De man van 42 werd gisteren opgepakt. Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij zijn zoon in de nacht van woensdag op donderdag om het leven heeft gebracht. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd. Het OM in Roermond verdenkt hem van moord of doodslag. Lijkschouwing moet duidelijkheid geven over de doodsoorzaak. De kernreactor in Petten ligt sinds vanmiddag stil. Een van de slangen in de reactor zat niet goed vast. Dit weekend worden in Petten alle koppelingen nagelopen... en de verwachting is dat de reactor in de loop van zondag weer in gebruik kan worden genomen. De reactor was net weer twee weken in bedrijf na maandenlange werkzaamheden. De reparatie van de slangkoppeling heeft daar volgens het bedrijf niets mee te maken. Het Rijksmuseum wil het pistool hebben waarmee Volkert van der G. acht jaar geleden Pim Fortuyn doodschoot. Directeur Pijbus noemt het een belangrijk geschiedkundig object. Het OM stelt als voorwaarde dat de familie Fortuyn ermee instemt. Een van de nabestaanden, Martin Fortuyn, heeft al gezegd dat hij zich er niet tegen verzet. Hij vindt het wel een beetje vroeg om het pistool nu al tentoon te stellen. Vorige week ontstond ophef over het bericht dat het Koda Museum in Apeldoorn het wrak van de auto wil tentoonstellen... waarmee vorig jaar werd ingereden op de bus van de koninklijke familie. Later bleek dat er alleen voor was gepleit om de auto te bewaren... zodat die over tientallen jaren een keer kan worden tentoongesteld. De paus wijdt in november in Barcelona de basiliek Sagrada Familia in. De kerk van de architect Gaudi is nog altijd niet afgebouwd. De bouw begon in 1982. De paus is op 6 en 7 november in Spanje.